Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de aanslag in Jakarta afgelopen donderdag is gestegen naar acht. Een Indonesische bankmedewerker overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Bij de aanslag in het zakendistrict van Jakarta raakten 30 mensen gewond. Vijf van de daders zijn dood. Een Nederlandse VN-medewerker raakte zwaar gewond. Hij is buiten levensgevaar. Bij acties in het hele land zijn twaalf mensen aangehouden... die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. Ook zijn er aanwijzingen dat de groep aanslagen wilde plegen... in andere Indonesische steden, zoals Bandung. In grote delen van Nederland ligt vanochtend een laag sneeuw. Het noorden van het land kreeg gisteravond al te maken met sneeuwbuien... en die trokken afgelopen nacht verder naar het zuiden. Het KNMI waarschuwt dat het glad kan zijn door de sneeuw en bevriezing. Rijkswaterstaat heeft de hele nacht zout gestrooid op de snelwegen. De sneeuw heeft nog niet tot grote overlast geleid. De Iraanse president Rouhani is opgetogen over de afspraken waarmee gisteren een einde kwam aan de internationale sancties tegen het land. Bij de presentatie van de begroting voor komend jaar riep hij op tot economische hervormingen. Hij zei dat Iran tussen de 30 en 50 miljard dollar aan buitenlandse investeringen nodig heeft. Gisteravond werd bekend dat de internationale sancties tegen Iran zijn ingetrokken. Het internationale atoomagentschap zegt dat inspecteurs hebben vastgesteld dat Iran zich houdt aan de afspraken over inperking van het kernprogramma. In Berlijn zijn de lichamen aangekomen van de tien Duitse toeristen die dinsdag omkwamen bij een aanslag in Istanbul. Stoffelijke resten zijn met een militair vliegtuig naar vliegveld Tegel bij Berlijn gebracht. Er was een korte plechtigheid in een hangar. De lichamen worden nog niet vrijgegeven, eerst wordt er nog een autopsie uitgevoerd. Het weer, u hoort het net al, door sneeuwval en bevriezing grote kans op gladheid. Verder flinke periode met zon en bijna overal droog.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 En ik begin, zoals altijd, met nieuw. Als eerste hoorde je Easton Corbin met Wild Women en Whiskey. Mary Sarah denkt nog een afgelopen nacht in Thinking About Last Night. En ik besluit het blokje met Mac McAnally en Mississippi You're On My Mind. Van harte welkom en ik wens je weer veel luisterplezier. country. Oh, Mississippi, you're on my mind. I think I see a wagon rutty road with weeds growing tall between the tracks. And along one side, an old rusty barbed wire fence Beyond that sits an old tar paper shack. Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Oh, Mississippi, you're on my mind. I think I hear a noisy old John Deere in a field specked with dirty cotton lint. you're on my mind. I think I smell a honeysuckle vine and the heavy sweetness like to make me sick. And the dogs, my God, they're hungry all the time. And the snakes are sleeping where the weeds are thick. Yeah, Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Oh, Mississippi, you're on my mind. I think I feel, I know southern sun just blazes in the sky. And the dusty weeds and old fat grasshopper jumps. I wanna make it to that creek before I fry. Yeah, Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Oh, Mississippi, you're on Oh, on my mind. Oh, Mississippi, on my Wat heb ik in petto voor je? Vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand komen voorbij. Ook aandacht voor product het Eikenland. Uit lang vervlogen jaren heb ik de Queen of Country Music Kitty Wells op bezoek. Zij tekent voor de original van deze week. Ook sta ik stil bij een drietal songs uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Chris Stapleton heeft met zijn album Traveler de countrywereld op zijn kop gezet. Hij grijpt terug naar de roots van de muziek en dat wordt in Nashville nauwelijks nog gedaan. Maar nu is Nashville in verwarring. Blijven ze doorgaan met de pulp van nu of doen ze mee met Chris? De favoriete song van Traveller is voor mij Tennessee Whiskey. Used to spend my nights out and was the only love I'd known.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 Give It To Me zingt ze samen met Teuns Jordaan. I'm gonna wear you down I'm gonna make you see I'm gonna get to you You're gonna give in to me I'm gonna start You're gonna whisper the sweetest words. zo te horen is er bij Teuns Jordaan nog wel wat Nederlands bloed aanwezig. Als er iemand het predicaat Queen van de honky tonk verdient, dan is het Amerikaanse zangeres Rosie Flores. Haar muziek is een uitgebalanceerde mix van country, rockabilly en honky tonk, gebaseerd op de jaren 50 van de vorige eeuw.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 Hij brengt zijn songs in een mix van blues, folk en country. Met Keltische invloeden. Narlin's Cajun Ladies is afkomstig van zijn meest recente album Living Country. Last week I hit down south to New Orleans, Louisiana town. I looked around and closed my mouth. Then I decided to walk around. Then I saw her swaying down the street. the way she walks. She's a real hot Cajun lady. I wish she was my baby. Well, I love these New Orleans Cajun ladies. They're nowhere else to be found. And if you wanna know what I'm talking about, you better come to this Louisiana town. Well, these beautiful Cajun ladies, they like to take it slow. They speak with a real draw, baby, that will make you curl your toes. They have a look in their dark eyes that will keep you hypnotized. Yeah, they will really blow you away. You can't find them any other way. Cajun boots to their Cajun roots. I'm telling you, brother, they ain't like no other. Well, these hot Cajun ladies, it really gets me with their sound. And the way they strut and sway down the street, it will make your heart pound and pound. Well, I love these southern Cajun ladies. They're nowhere else be found. And if you wanna know what I'm talking about, you better come to this Louisiana town. I just can't settle on one lady, cause there's so many to be found. You can meet them in the quarter or in the center of town. Well, I can't help it when I'm out of town. I can't help it cause my head's always whipping around. Well, I love these New Orleans Cajun ladies. They're nowhere else to be found. And if you wanna know what I'm talking about, you better come to this Louisiana town. Yeah, they're all sweet and lazy, and it may drive you crazy. But when you see one on your way, it will make your perfect day. Well, these New Orleans Cajun women, I can't wait to come back to this town. Well, these hot Cajun women. Well, maybe I'll just stick around. And see some more of these hot New Orleans Cajun ladies. New Orleans Cajun ladies. de original van deze week. Kitty Wells, bekend als de Queen of Country Music, nam in 1952 It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels op, als antwoord op Hank Thompson's The Wild Side of Life. Kitty's debuutsingel stond in 1952 zes weken op de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Aaron Watson scoort met die underdog een opmerkelijk album. Zonder hulp van een groot label weet Aaron Watson zich tussen de grote namen te vestigen. Het was in de States zelfs twee weken op rij het best verkochte album. Aaron Watson is de country trouw gebleven en hij bewijst dat het niet voor niets is geweest. Getaway Truck... say you never you got until it's gone. He's gonna learn the hard way when he finds you long gone. Gone like the wind in your hair, hands in the air, singing so long. Good luck. I wanna set your heart free, ride with me. I wanna be your getaway. Heart free, ride with me. I wanna be your getaway truck. set your heart free. Ride with me, I wanna be your getaway. Heart free, ride with me, I wanna be your getaway truck. Summertime sunshine, cheap sunglasses. My heart sank, southern twang, sweeter than molasses. Like the country angel two stepping in my dance all dreams. set your heart free. Ride with me, I wanna be your getaway. Heart free, ride with me, I wanna be your getaway truck. They say life is like a highway, it can turn into a dead end road. I ain't afraid to get stuck. I got a four wheel drive, kinda hard is gone. He's gonna learn the hard way when he finds you long gone. Gone like the wind in your hair, hands in the air, singing so long. Good luck, good luck. They say you never know what you got until it's gone. He's gonna learn the hard way when he finds you long gone. Gone like the wind in your hair, hands in the air, singing so long. Good luck, girl. I wanna set your heart free. Ride with me, I wanna be your getaway your getaway. Heart free, ride with me. I wanna be your getaway truck. Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. In deze aflevering neem ik je mee naar de provincie Limburg. Ex-pussycat Tony Willet laat ons nog eens meegenieten van Mama. Vervolgens zoeken we de country rock op met High Time We Went van de Walkers. Om terug te keren bij de pure country van Terry White. En I Could Never Be Ashamed of You. Toch leuk, iedere week weer zo'n blokje uit eigen land. wekelijks op dit station. Daan. het blokje country uit eigen land. Tammy Nielsen is afkomstig uit Nieuw-Zeeland. Ze toerde vele malen in Canada en de States en stond ook in het voorprogramma van Johnny Cash. Zo blijkt maar weer dat country universeel is. Whiskey and Kisses is afkomstig van Tammy's laatste album Dynamite. En zo klinkt het ook. why not? I'll take a whiskey on the rocks. The price of a good time these days ain't a lot. Yes, I'm here alone. No, I don't want you to telephone. You can't have my number, but you can some other clown take you home. I'm only here cause you don't wanna be alone. Why can't you believe what was once you and me? It's a shame, no one to blame. That's just the way that it goes. gold. Cause part of me wishes that you wanted something more than just whiskey and kisses. that you wanted something more, just whiskey and kisses. All that I want is your whiskey and kisses. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Traveler is om meerdere redenen een geweldige plaat. Om te beginnen is Chris Stapleton een uitstekende zanger. Hij beschikt over een veelzijdige stem die zowel rauw als gloedvol kan klinken. Het is een stem die het goed doet in de tracks die worden gedomineerd door invloeden uit de country. Maar ook in de bluesy of meer soulvolle tracks op de plaat maakt Chris Stapleton diepe indruk met zijn vocalen. Die overigens fraai worden gecontrasteerd door een al even mooie vrouwenstem. Volgens mij zijn eigen vrouw. Parachute is een van de songs op Traveler. dit je favoriete station is, dan raad ik je aan te blijven luisteren. Want zometeen ben ik er nog een uur. Stephanie Rose zet mijn woorden kracht bij met de song Favorite Station. Zometeen nog een uur country. Daddy's starting up his old truck in the backyard.